Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de aanslagen van gisteren in Noorwegen zijn veel meer doden gevallen dan aanvankelijk werd gedacht. De schietpartij op een eilandje bij Oslo heeft zeker 80 mensen het leven gekost, zegt de Noorse politie. Eerder werd uitgegaan van 10 doden, maar er zijn nu veel meer lichamen gevonden. Het drama heeft een catastrofale omvang aangenomen, zegt de chef van de politie. De slachtoffers waren deelnemers aan een jeugdkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Ze werden beschoten door een man die was verkleed als agent. Eerder op de dag was hij ook gezien in het centrum van Oslo, waar een autobom zeker zeven mensen het leven kostte. De verdachte is opgepakt, het is een man van 32, volgens Noorse media een rechtsextremist. Zijn flat in Oslo wordt doorzocht, de politie gaat ervan uit dat het een eenmansactie was. In de Verenigde Staten zijn de Republikeinen uit het overleg met president Obama gestapt over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Die verhoging is nodig omdat het land anders binnenkort zijn rekeningen niet meer kan betalen. Om te bezuinigen is Obama bereid om te snijden in de sociale zekerheid. Maar hij wil tegelijk de belastingen verhogen, iets waar de Republikeinen fel op tegen zijn. Oppositieleider Biener kondigde aan dat hij niet meer met Obama wil praten over het schuldenplafond, maar dat hij nu een akkoord probeert te bereiken binnen het congres. Obama heeft de leiders van de Democraten en de Republikeinen voor overleg naar het Witte Huis geroepen. In Amsterdam rijden de komende zes weken geen metrotreinen tussen het Centraal Station en het Amstelstation. Tot en met 4 september rijden er pendelbussen. De gemeente voert onderhoudswerk uit in verband met de brandveiligheid, onder meer aan de noodtrappen op het Centraal Station en bij het Weesperplein. Het weer, vannacht hier en daar een bui. minimaal rond 11 graden. Overdag steeds meer buien. Het gaat flink waaien.